Wel zijn daken van huizen gewaaid en werden bomen ontworteld... maar voor zover bekend raakte niemand gewond. De orkaan kwam niet direct over het eiland... maar passeerde Sint Maarten al bijna 50 kilometer. Earl is nu een orkaan van de categorie 3. 5 is de maximumkracht voor orkanen. Ruim 300 werkgevers hebben tegen de regels in mensen ontslagen terwijl ze in de deeltijd-WW zaten. Minister Donner wil dat de werkgevers de uitkeringsgelden terugbetalen. Dat schrijft hij in een antwoord op schriftelijke vragen van de PVV. De deeltijd-WW is een regeling voor bedrijven die door de crisis in de problemen zijn gekomen. Ze kunnen werknemers tijdelijk minder laten werken, zodat ze niet hoeven te worden ontslagen. Toch is dat bij ruim 500 mensen wel gebeurd. In de Slovaakse hoofdstad Bratislava heeft een man zes mensen doodgeschoten. Daarna pleegde hij zelfmoord. De man drong vanochtend een woning binnen en schoot zes leden van één familie dood. Hij ging naar buiten en begon in het wilde weg om zich heen te schieten. Daarbij raakten veertien mensen gewond. Toen de schutter was omsingeld door de politie maakte hij een eind aan zijn leven. Over het motief van de man is nog niets bekendgemaakt. De ouders van twee militairen die in Afghanistan om het leven zijn gekomen... vinden dat de leidinggevende van hun zonen strafrechtelijk vervolgd moeten worden. Dat meldt het tv-programma Nova. De militairen kwamen begin 2008 om het leven door kogels van een andere Nederlandse eenheid. Toenmalig commandant der strijdkrachten Berlijn noemde het voorval een tragische communicatiefout. Het Openbaar Ministerie zegt dat de betrokken militairen strafrechtelijk niets te verwijten valt. Het weer, eh, geleidelijk minder buien en wat vaker zon. Vanavond vrijwel overal droog en zo'n 10 graden.